Waarnemer van Van Bommel zegt dat de opmerkingen van Heunes niet kloppen. Dan het weer. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen dat het door neerslag en vrieskou verraderlijk glad kan zijn in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. De gladheid kan duren tot de ochtendspits.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 J to yeah. the U to the L I to Z. S to the H Sin. to the A double G C. Y. What? Who boys? Road boys get this now. To the L to the I to the U C. Energy. Yeah. To the L I. Shut them down, baby. H to the A double G C. That's right. Stand. Who boys get busy? Julie. You know me love it, yeah, truly. From me head down to me coolie. Uh, ah.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 Dat veroorzaakte extra rook, waardoor omwonenden hun ramen en deuren gesloten moeten houden. De brand in een loods met chemicaliën ontstond halverwege de middag. Het zorgde voor een enorme rookwolk richting het noorden. Ook het naastgelegen bedrijf Wertsila en kantoorpanden gingen in vlammen op. Drinkwaterbedrijf Evides heeft uit voorzorg drie spaarbekkens voor drinkwater uit de productie genomen vanwege de grote brand in Moerdijk. Het gaat om de bekkens bij Dordrecht, Rotterdam en Spijkenisse. Mogelijk zijn er roetdeeltjes neergekomen in het water. Evides wil het zekere voor het onzekere nemen en heeft de bekkens daarom stilgelegd. Het drinkwater wordt nu uit de veel grotere spaarbekkens in de Biesbos gehaald. Ayaan Hirsi Ali maakt geen vervolg op haar film Submission, haar kritische film over de islam. Ze heeft het script al jaren klaar en ook een derde deel had ze al aangekondigd, maar ze ziet af van verfilming omdat ze zich verantwoordelijk voelt voor de mensen die meedoen aan de film. Hirsi Ali zei dat in het tv-programma Vijf jaar later van Jeroen Pauw. Submission 1 maakte ze in 2004 samen met filmmaker Theo van Gogh... die later dat jaar werd vermoord door een moslimextremist. Een man heeft aan boord van een vliegtuig van Oslo naar Istanbul voor paniek gezorgd door te dreigen met een kaping. Ongeveer een half uur voor de landing deed hij een bivakmuts op, hield iets omhoog en zei dat hij een bom bij zich had. Hij eiste dat het vliegtuig terug zou keren naar Noorwegen. Maar toen hij de cockpit wilde binnendringen werd de man, een 40-jarige Turk, door twee passagiers overmeesterd.